Hij is in het bijzijn van zijn naasten een natuurlijke dood gestorven in de Playboy Mansion... Hefner richtte de Playboy op in 1953. Veel modellen in het tijdschrift werden wereldberoemd. Onder andere Pamela Anderson, Carmen Electra en Anna Nicole Smith waren playmates in het blad. Het nieuwe kabinet moet als eerste aan de slag met de zorg. Dat zeggen Nederlanders in het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat het nieuwe kabinet de hoge zorgkosten omlaag moet brengen en de ouderenzorg moet verbeteren. Daarna worden onderwerpen als immigratie, economie en het onderwijs vaak genoemd. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar opnieuw gestegen met een half procent. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een jaarlijks onderzoek. De stijging komt vooral door andere broeikasgassen dan CO2. De uitstoot van CO2 bleef voor het tweede jaar op rij nagenoeg gelijk. Het planbureau meldt dat de uitstoot vooral in India flink toenam. In de EU bleef die ongeveer gelijk... En Rusland en de VS stoten vorig jaar minder broeikasgas uit. Ruim 85% van de leden van motorbendes in Nederland heeft een strafblad. NRC schrijft dat een derde van hen meer dan 10 keer is veroordeeld. De krant baseert zich op onderzoek van de Universiteit Leiden dat vandaag wordt gepresenteerd. De onderzoekers gebruikten daarvoor de justitiële gegevens van ruim 1600 mensen... die bij de politie bekend staan als leden van motorclubs. De hulpverlening aan Puerto Rico na de orkaan Maria wordt extra vertraagd door een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. In de haven zijn honderden containers met voedsel, drinkwater, kleding en medicijnen, maar die kunnen niet over het eiland worden verspreid. De regering van Puerto Rico zegt dat slechts 20% van de chauffeurs heeft gereageerd op oproepen om te helpen. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking met af en toe regen. In de middag klaart het vooral in het westen en zuiden soms op en schijnt af en toe de zon.